Hij is samen met vijf anderen opgepakt. Allemaal op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Opnieuw een grote brand in Harlingen in Friesland. Eerder deze week was er een brand in de haven, nu bij een bouwbedrijf. Deze buurtbewoner vindt het maar vreemd. Het is wel even, even schrikken inderdaad natuurlijk. Maar uh, ja, even zien waar het wegkomt. Misschien eh, is het geen toeval. Misschien steekt iemand het in de fik. Dat kan ook nog. Vanwege de enorme rookwolken van tientallen meters hoog... is vandaag al twee keer een NL-alert uitgegeven. Inmiddels lijkt de brand bijna uit. Tomorrowland heeft de line-up bekendgemaakt. Artiesten als Afrojack, Armin van Buren en David Guetta zijn er deze zomer bij. Het wordt een speciale editie van het Belgische festival... omdat het het 20ste jubileum is. Tomorrowland werd voor het eerst gehouden in 2005... en is daarna uitgegroeid tot een van de bekendste muziekfestivals ter wereld. En de Britse acteur Tom Hollander kreeg onlangs een e-mail over een miljoenenbonus die hij zou krijgen. Fijn bericht zou je denken. Er was alleen één probleem, vertelt hij in een Amerikaanse talkshow. I got an email from the agency saying your um, first box office bonus for the Avengers. <laughs> and it was um, it was an astonishing amount of money, and it was more money than I've ever. It was it was a seven-figure sum. Ja, een gigantisch bedrag voor een rol in de Avenger-films. Maar daar heeft hij nooit in gespeeld. Misschien voel je hem aankomen. De mail was bedoeld voor Tom Holland en niet Hollander. Mocht jij ze nou ook niet uit elkaar kunnen houden... Tom Holland is Spider-Man en Tom Hollander kan je kennen van White Lotus of Pirates of the Caribbean. Dan nog het weer. Het is een bewolkte middag met wat motregen. Morgenochtend kletsnat. Morgenmiddag is het droog en zonnig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort...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 Is it wise enough to flow? From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops. Alone again. Alone again. do. I know you do.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 Karim B. wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar presentator en advocaat Khalid Kassem. Hij wordt beschuldigd van omkoping om een cliënt vrij te krijgen. Het OM benadrukt dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Op een middelbare school in de Duitse plaats Sankt Leon bij Heidelberg is een leerling gedood, vermoedelijk door een medeleerling. Volgens de politie was het een misdaad in de relationele sfeer. Het weer vanavond en vannacht een graad of 11 en langdurig regen.